Clemens Peters met het NOS Journaal. De openingsrit van de Ronde van Spanje in Utrecht... heeft de afgelopen avond ruim een kwart miljoen toeschouwers getrokken. Dat schat de organisatie van La Vuelta Holanda. Langs het parcours van de ploegentijdrit stond het publiek soms rijen dik de renners aan te moedigen. De rit werd gewonnen door de Jumbo-Visma-ploeg. En daardoor rijdt Robert Geesink van die ploeg morgen in de rode leiderstrui... als de renners van Den Bosch naar Utrecht fietsen. Staatssecretaris Van de Burg gaat dinsdag naar Teubergen... waar tegen de wil van de gemeente een asielzoekerscentrum in een voormalig hotel wordt gevestigd. Dat heeft de gemeente vanavond bekendgemaakt. Van den Burg zal tijdens een openbare raadsvergadering een toelichting geven op het besluit van het kabinet. Veel inwoners zijn verontrust over de komst van 150 tot 300 asielzoekers naar het hotel in Albergen. De gemeente is boos dat het kabinet het besluit heeft doorgedrukt zonder de instemming van de gemeente te vragen. In de Verenigde Staten is opnieuw een lid van een Britse IS-terreurcel veroordeeld tot levenslang. Het is El Shafir El Sheikh, een van de vier mannen die vanwege hun Britse accent ook wel de Beatles werden genoemd. Het viertal wordt verantwoordelijk gehouden voor de dood van twee journalisten en twee hulpverleners. Eerder werd ook al een ander lid van deze terreurcel in de VS veroordeeld tot levenslang. Een derde lid zit vast in Groot-Brittannië en een vierde werd in Syrië gedood bij een drone-aanval. Twee piloten van Ethiopian Airlines zijn voorlopig geschorst omdat ze vergaten te landen. De luchtvaartmaatschappij doet onderzoek. Het toestel had moeten landen in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba, maar het toestel vloog dat vliegveld voorbij. Daarna keerde het om en landde alsnog. Volgens een luchtvaartsite waren de piloten in slaap gevallen en werden ze gewaarschuwd toen de automatische piloot een waarschuwing gaf. Het weer. Er trekken buien over. Vannacht wordt het droger en dan koelt het af naar een graad of 14.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 They say you're in Paris at some fashion show. So I'm getting closer, that's all I need to know. Zara and Dior, Valentino, all I'm I see a more, yes I have a plan. Call me a dreamer, call me a child.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 Évidemment y eu Emma. Mon Emmanuel et ma Sophie Et bien sûr il y a eu Eva et Valérie Mais mon amour, mon amour Tu sais qu'il n'y a que toi Et que je t'aimerai pour toujours Oui mon amour, mon amour Tu sais qu'il n'y a que toi Et que je t'aimerai pour toujours euh. Mon amour oui c'est promis oui c'était la dernière fois Et je te promets que je t'ai tout dit plus rien tu ne découvriras, plus aucune autre fille dans notre lit. Elles m'ont mis dans de beaux draps. Oui, bien sûr, j'ai choisi, mais pas celle-là. Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours, pour toujours. time I'm free This summer I belong to me Cause that new Bad Bunny made a bad girl Let me give me that reggaeton, give me party, party Depuis que t'es parti, la vie n'a plus la même saveur. Les draps n'ont plus la même odeur. Depuis que je fais la lessive, mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi Est-ce qu'il en a une plus grosse que moi Vous le faites combien de fois par mois Et puis mes slips sont dans quelle armoire Mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi et que je t'aimerai pour toujours. mon amour, mon amour, tu sais qu'il n'y a que toi je t'aimerai pour toujours. Euh, mais pourquoi, pourquoi la vie est si injuste Dis-moi, dis-moi Het was een onbekende weg die ik heb afgelegd. na het licht, op zoek naar het donker.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 Het is zoveelste discussie. Ik geef om jou, dat weet je toch. Vanavond was de druppel, maar ik kan je toch niet zomaar laten gaan. Ik hoop maar dat het goed komt, of begint dit straks gewoon van vooraf aan. Van vooraf aan niet alleen. ver gekomen Had ik dit niet eerder kunnen zien Ik heb je zo hard nodig Misschien ben jij wel niet wat ik verdien Zou je willen horen Elke zin die komt recht uit mijn hart Maar ik heb al verloren Het voelt gewoon veel erger dan ik dacht Dan ik dacht ga niet alleen.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 Can we en zomerhits. Hey, come on, come along, take a ride. It's a party the dance, that ain't no job. It's live, live, it's all the way live. Don't even have to walk, don't even have to drive. Just slide, slide, slip it, slide.